10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Met de actie SOS Moria is vanavond aandacht gevraagd... voor vluchtelingen op de Griekse eilanden. Op verschillende plekken in Nederland werd een SOS-signaal uitgezonden... met licht en geluid. Het signaal was onder meer te zien bij de Stadsschouwburg in Amsterdam. Het is een oproep aan de overheid om vluchtelingen in de overvolle Griekse kampen snel te evacueren... om daar een humanitaire ramp te voorkomen bij een corona-uitbraak. Ook in andere Europese landen was het signaal te zien, waaronder in Denemarken en Tsjechië. In Curaçao mag morgen niemand de straat op. Het is voor alle voetgangers, fietsers, motorrijders en automobilisten verboden de weg op te gaan. Alleen voor mensen met een cruciaal beroep is een uitzondering gemaakt. Ook supermarkten zijn morgen gesloten. Op het eiland is tot dusver één persoon overleden aan het coronavirus... ligt één persoon in het ziekenhuis en zitten vier patiënten in thuisisolatie. In de staat New York zijn de afgelopen dag 630 mensen overleden aan het coronavirus, zegt gouverneur Cuomo. Dat is het hoogste aantal in 24 uur tijd in de staat... die van alle Amerikaanse staten het hardst wordt getroffen. Volgens Cuomo staat het zorgsysteem flink onder druk... en is de besmettingspiek nog niet in zicht. Voor zover bekend zijn in New York ruim 3500 mensen overleden. Het dodental in de hele VS staat op 7500. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Italië... zijn er meer IC-bedden vrij dan de dag ervoor. Er kwamen sinds gisteren 74 bedden vrij. Daarnaast is het aantal doden per dag in het land nu al een week onder de 900. De afgelopen 24 uur zijn er 681 mensen overleden aan corona. Het dodental in Italië staat op ruim 15.000. Het weer vannacht is het vrij helder en het koelt af naar een graad of 3. Morgen schijnt de zon volop en wordt het 18 tot 21 graden.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 All through that dawn of summer. Synthesize me, despise me, but can't magnetize me. Yeah. Studio 54, baptize me. And you. Wasn't I the one that helped you lace up your dancing shoes? So you could stomp up out that closet?